Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Om deze tijd gaan in acht regio's nieuwe, strengere coronaregels in. Onder meer in Groningen, Flevoland en delen van Zuid- en Noord-Holland. De horeca moet om 1 uur s'nachts dicht en groepen van meer dan 50 zijn niet meer toegestaan. Die regels golden al in het grootste deel van de Randstad. Bij het RIVM zijn er de afgelopen dag 3000 nieuwe besmettingen bijgekomen. Bijna 300 meer dan gisteren. Er werden 8 nieuwe sterfgevallen gemeld. 617 covid-patiënten liggen in een ziekenhuis. 62 meer dan gisteren. En van hen liggen 127 op een IC. 5 meer dan gisteren. Burgemeester Weterings van Tilburg zal morgen in de gemeenteraad spijt betuigen... na aanleiding van de bijeenkomst van voetbalsupporters van Willem II. Donderdag kwamen zo'n 700 fans bij elkaar voor de wedstrijd tegen Rangers FC. Ze hadden toestemming, maar er werd gejuicht en gezongen... en ze hielden zich niet aan de anderhalve meter regel. De Zwitsers willen niet dat er een einde komt aan het vrije verkeer van personen tussen Zwitserland en de EU. Een voorstel daarvoor van de rechtspopulistische volkspartij SWP werd in een referendum met een ruime meerderheid afgewezen. De partij vindt dat er te veel migranten uit de EU binnenkomen. In Wit-Rusland zijn volgens activisten zeker 53 mensen opgepakt bij demonstraties verspreid over het land. Het grootste protest was in de hoofdstad Minsk met tienduizenden mensen. Er wordt geprotesteerd tegen president Lukashenko. Hij wordt beschuldigd van verkiezingsfraude. In de Formule 1 is Max Verstappen tweede geworden in de Grand Prix van Rusland. De Fin Valtteri Bottas won. En de Fransman Julien Alaphilippe is in Italië wereldkampioen wielrennen geworden. Hij ontsnapte voor de finish en finishte alleen. De Belg Wout van Aert werd tweede op 24 seconden. Derde werd de Zwitser Mark Hirschi. En het weer. Vanavond vanuit het oosten regen. Temperatuur tussen 10 en 15 graden vannacht. Morgen vooral in het oosten regen, elders een bui en 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rotterpolderplein staat even 2 kilometer file in beide richtingen, want de brug is daar even open geweest. En tot zover de verkeersinformatie. Als Laura de hond uitlaat bij het spoor... moet Stan langzamer gaan rijden. Komt Danny te laat om Tess af te lossen? Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen Fenna's ouders de i-musical. Laat je hond niet uit bij het spoor.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 Ze kan het draaien naar de jury van Voice hartslag en je weet dat mijn bloedpomp Hey tijger, dat je naar me toe groomt Ik ben die guy die je brengt naar je toekomst Geloof me, je weet niet wat je toekomt Video fixen Famous op de gram, ik moet je fixen Deze girl is dit dan bliksem Ik moet je hebben, jou kan ik niet de keuze want je ogen liggen niet. Ik ben geen kleine jongens, ga vergeet dat verdriet. Ik geef al hoop voor terug. Schat, je kind niet terug. En je hartslag, die gaat daar dan. En je lippen, die worden vol. Ey, schat, ik ga je straffen. Oh, nee, no, nee, no. Doggy style zonder blaffen. Bakka gezond wat je doet met me. als het kon hier op de vloer met je. Ik hou het real, ik hou het goed met je. Een vieze nigger is goed voor je. Drop top, bitch, ik bloed voor je.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 voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde echt. kon niet nijver en het kon niet puberalen. Ik zie hem fietsen over straat. Het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar. En zij was small wel brengen, terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen, met nog steeds één hand aan het sturen. called Another Day. Another day Staring out of my window tomorrow, wishing things would clear. No need to rush. en zomerhits. I sold my soul to the devil for designer They said, go to hell But I told them I don't wanna If you know me well Then you know that I ain't going Cause I don't wanna, I don't wanna I don't wanna die might be good for me.